dat afstand houden niet altijd mogelijk was... Ook de baas van Schiphol roept mensen op om alleen het vliegtuig te pakken als het echt moet. We moeten allemaal meedoen, de adviezen volgen. Het is een duidelijk advies eh, om niet te reizen, alleen als het noodzakelijk is. Dus ook een oproep aan mensen om dat te volgen. En als je dan gaat vliegen, hou je dan aan de regels, zegt hij. De verkeersminister wil misschien nog een stap verder gaan. Zij kijkt of er misschien een reizigersverklaring moet komen. Een papiertje waarop staat dat je reis echt noodzakelijk is. Bij de voedselbanken blijft voor miljoenen aan coronasubsidies op de plank liggen, staat in de krant Trouw. In het voorjaar werd er 4 miljoen euro over gemaakt, maar met dat geld is nog niks gedaan omdat de voedselbanken het zonder ook prima redden. Toch heeft het kabinet nog eens 8 miljoen beloofd. Overvallers hebben gisteren een bijzondere buit gestolen uit een huis in Kampen. Er werd een verzameling zeldzame Pokémon-kaarten uit de jaren 90 gestolen. Die kaarten zijn per stuk soms duizenden euro's waard. De daders zijn nog op de vlucht. De bekerwedstrijd tussen Ajax en FC Utrecht was gisteravond een doelpuntenfestijn. Negen keer werd er gescoord. Vier keer door Utrecht en dus één keer vaker door Ajax. De Amsterdammers bekeren door... Toch was er weinig blijdschap langs de kant, zag onze commentator. De blik van Den Haag staat op onweer hoor. Ondanks het feit dat Ajax doorgaat naar deze verschrikkelijke wedstrijd van eh, de Amsterdammers. Waarin het nu wel een 5-4 voorsprong in de extra secondes. Want daar zitten we nu zo langzamerhand toch nog in. Moet verdedigen. Labiat naar de grond gebracht. Het eindsignaal is hier. De armen gaan omhoog bij de spelers van Ajax. Eerder op de avond won PSV met 2-1 van de Graafschap. En VVV had een makkelijk avondje tegen Almere City. Het werd 4-1. Het weer, er trekt nu regen over het land. Later vanochtend klaart het op en komt de zon er soms doorheen. wordt vrij zacht en gaat of 10. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 kerst Hoor je op ZFM. ZFM. de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister van Nieuwenhuizen wil het aantal mensen dat in het vliegtuig stapt terugdringen. Ze onderzoekt nu of er een verplichte reisverklaring kan komen. Daarin moet staan dat het om een noodzakelijke reis gaat. De werkloosheid is opnieuw gedaald en zit op het laagste niveau in een half jaar tijd, meldt het CBS. In november waren 378.000 mensen werkloos. Dat is 4% van de beroepsbevolking. Duizenden mbo'ers gaan bij de komende Tweede Kamerverkiezingen bijspringen in de stembureaus in het hele land. De studenten gaan onder meer helpen bij het tellen van de stemmen. Er zijn er schatting 70.000 stembureauleden nodig, omdat de stembureaus langer open gaan. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg, daarna is er geregeld zon en het wordt vandaag zo'n 10 graden. and you can give him my best, but just know I'm not your friend. just no. <laughs> I'm sorry. I don't think I cried tonight. fijne dagen. stretched between the one and the other Christmas. Christmas in the 60s was fun.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 Lips sealed, ain't pillow talking on no rag. In my earlobe, got two carrots, VVS. Got a penthouse near Rodeo, out for stress. All this money when I grew up, I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks, I don't believe, but she says she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate and you can't miss what you never had. tripping. Cut the coupe, walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. A rock star, pack up doors, tipping walls, hey. Add up golf, and it and expose. hey. I was 15, I said codeine with my dog, ayy. Pretty Percocet, put methazine, I feel nauseous. Put up a stick and I hop on a plane, still in my wall, wait. Shit is so risky, I gotta be gifted. He best me with fortune and fame. I remember from 50, I couldn't go back empty. I knew I was stuck to the game. Uh, loyal and I never change. Um, I'm never gonna go against the grain. I'm uh, never gonna be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't hating on no one. I wish everybody get pay. Cause we can't up every day talent in the grave. Zany boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate, and you can't miss what you never had. Hey, hey, off the juice, coding got me tripping. ZFM. Stuur jullie allemaal fijne dagen en een